Het gaat over het hele onderwijs, van basisschool tot universiteit. Vooral in groep 6, 7 en 8 ging het voor de kerstvakantie hard met coronabesmettingen. Daarom moesten zij een week eerder dan normaal hun deuren al dicht doen. Er is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van Esme van 14. Dat meisje uit Leiden was vermist en werd afgelopen weekend dood teruggevonden in een park. Op die plek zijn veel bloemen en kaarsen neergelegd. De man die nu is opgepakt zou Esme's sportleraar zijn, maar dat wil de politie niet bevestigen. Een inbreker in Arnhem heeft de politie een handje geholpen. Hij brak in bij een huis en haalde de boel helemaal overhoop. Tot hij op zolder een grote hennepkwekerij tegenkwam. Ook vond hij een flinke stapel drugs. Het lijkt erop dat hij de politie belde. Agenten kwamen erop af en konden zo naar binnen lopen. De inbreker had de voordeur netjes open laten staan. En er is nu toch nog een prijs uitgedeeld voor dit sportmoment. Hij geniet hiervan, want hij weet het nu 100% zeker. Hij heeft de Elfsteden zwemtocht volbracht. Vorig jaar lukte het niet, maar nu wel. Maarten, je bent een hele, hele, hele grote. Maarten van der Weijden, die langs alle Elfsteden in Friesland zwom, kreeg hij geen officieel Elfstedenkruisje voor. Omdat hij de tocht niet had geschaatst, maar gezwommen. En dat vond één kunstenaar zo sneu dat hij zelf maar een kruisje maakte. Eén probleem, hij legde het in een kluis, raakte de sleutel kwijt en overleed voordat hij het terug kon vinden. Nu, drie maanden na zijn dood, hebben zijn kinderen de sleutel teruggevonden in een la en hebben ze het kruisje alsnog aan Van der Weijden gegeven. Die is er ontroerd van en zegt dat hij het naast zijn Olympische medaille heeft gehangen. Het weer, de meeste plekken een droge dag, af en toe zon ook. Alleen in het zuiden kans op een onweersbui en het is een graad of 11.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 Volgens Slachtofferhulp wordt de impact ervan nog altijd onderschat. Voor Mathieu Rutte ontvaakt vandaag de eerste nieuwe bewindspersonen voor zijn vierde kabinet. In Den Haag komen vijf aanstaande ministers en één staatssecretaris op bezoek. CDA Wopke Hoekstra, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, is als eerste aan de beurt. En Twitter heeft het persoonlijke account van het Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene permanent geblokkeerd. Ze heeft volgens Twitter te vaak desinformatie verspreid over corona. Het weer, in het zuiden kans op onweersbuien, in de rest van het land droog, met soms wat zon en het worden graden of 11. Ik ben kapot, daarom dat ik vachtel. Loop een beetje scheef, dit is hoe ik leef. Ik drink wodka, ik denk dat. Het kan me echt niks schelen. Alleen met een vriend, of misschien toch wel met velen. Alcohol elke week, ik kan het aanbevelen.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 I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. My Christmas list, biddle, biddle, Santa, honey. I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need. me tonight Santa baby And fill my stocking with a duplex And checks Sign your ex on the line Santa baby And hurry down the chimney tonight Believe in me, but doo Santa baby. Forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean a phone, Santa baby. And hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. July Christmas Day, on Christmas Day, I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning.